waar de meeste platen over zijn gemaakt. Ongetwijfeld, Saturday Night. En dat was meteen ook de link, natuurlijk. Drie plaatjes achter elkaar. Elton John met eh, Saturday Night's All White for Fighting. Irving in the Fire met Saturday Night. En Get Down Saturday Night van eh, Oliver Cheatman dat doen we volgende week misschien wel weer. Misschien niet meteen dan na het nieuws, maar wel leuk eh, zo'n popquizje tegen, eh, ja, zo'n popquizje op de vrijdagavond. Maar maak ik hem wel iets moeilijker natuurlijk eh, volgende week. En deze laatste, die van Oliver Cheatman, die staat ook op een, op een genaamd Magic of Disco. dat is ook een, een deel 2. Maar die doen het heel goed bij mij thuis op, op de zaterdagavond. Hè? Mooie link dit. Ja, ik had er nog veel meer natuurlijk. Je hebt Herman Brood natuurlijk met His Wild Romance. Saturday Night. Of, eh, nou, we dachten van Wickfield natuurlijk, Saturday Night. Maar ja, moet ik even, even met een kwaliteitsproduct afsluiten natuurlijk. Frank Sinatra, Saturday Night's Alright. Oh nee, eh, dat is eh, Saturday Night is the Loneliest Night of the Week. Dat is dat, ja. Goedenavond, welkom bij het, derde uur. Het ook niet op. Vanavond schijnt de zon... Nou, hij schijnt inmiddels niet meer, hoor. Hij is nou echt weg. Hij is nou echt weg. Want dit tijdstip meestal, het wordt steeds vroeger donker, hè. Dat merk je al een beetje. Maar eh, komende nacht zijn er, eh, zijn er wel heldere perioden. Dus dan zien we in ieder geval wel de maan. In het westen daalt de temperatuur naar 11 tot 14 graden en aan zee eh, ja, is het nog iets zachter. In het binnenland daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden en kunnen enkele mistbanken ontstaan. Gelukkig geen plaknachten dus meer als aan het begin van deze week. Morgen wordt het nog wel één keer flink warm. In de ochtend is het aanvankelijk koel, en eh, ja, met af en toe nog een enkele mistbank, maar ja, die zullen snel verdwijnen. Het is zonnig en halverwege de ochtend is het alweer 19 à 20 graden. En uiteindelijk wordt het die middag zomers warm. Aan de kustprovincie 26 tot 27 graden. En hier in Goorlen, in Goorlen en Geel, 28 tot 29 graden maar liefst. En misschien wel de 30. Tropische temperaturen in ieder geval. En eh, ja, Ad Poelize. Hij is eh, rector van scholengemeenschap Tiel College. Daar kom ik een keer op gezeten. Hij is vanmiddag bij zijn afscheid verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij mag zich ridder in de orde van Oranje Nassau noemen. Oosterwijkse burgemeester Hans Jansen die speelde Poelize het eh, lintje op. Dat gebeurde na een mede door de rech, eh, rector belegde eh, symposium in eh, het eh, Two College Durendaal. Onder andere Paul Roos Rozenmuller, voorzitter van de wo die nam daaraan deel. Ad Police die was sinds 2004 rector van Two College. Dat heeft vestigingen in Tilburg. je weet wel, Copenhagen Lyceum, Copenhagen Mavo, Jozef Mavo, heb ik zelf nog gezeten. Eh, maar ook in Berkel en Schot, daar heb je het en eh, in Oosterwijk, daar heb je Durendalen onder andere. Eh, en vanaf 2006 was politievoorzitter van de centrale directie van het Dual College. En ook buiten die hoofdfunctie was hij intensief betrokken bij talrijke landelijke en regionale ontwikkelingen. Hij is nou, inmiddels met pensioen. En hij wordt opgevolgd door Leon Spaan uit Biezenmortel. Nou, mag ik dan eh, nou, toch even een groot applaus, een groot applaus. voor. Ja Voor rector Ad Polize. Ja, er staan niet veel man in de studio, dat zou je niet denken, maar het is, eh, het is echt zo hoor. Eh, zo. Wil je nog een liedje horen? Ja, voor de rest is het gewoon all request eh, dit uur. Dus eh, tot 10 uur kun je je favoriete plaat aanvragen. Wat wil je horen op deze prachtige vrijdagavond? Geef het door. 013 534 1344 is dat nummer. Daar... Eh, ja, is, dat is een kanaal waar jouw favoriete plaat naartoe kan. Toe kan, Van de Welk. Oh, ik zie ze vliegen. Of via de Facebook, facebook.com slash Maartenlog is dat. Laat me weten. Dit is Michael Kiwanuka. Believing, Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Ah, oh, you got me wrong if you don't belong. Live in the trouble, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie, love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself, no need to die. I'm only human you got to put me on. I know it you come along. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. myself, you are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing, don't hesitate. you ain't the problem. die De Frans is wel in de huis. Maar laat je boos gaan wachten naar de... Piep! Ah, de computer is aangezet. De computer is aangezet. Stop, stop, stop, stop, stop. Uit dat ding, uit dat ding. Hé, hey, jij komt een mailtje binnen. Check, check, check, check, check, schatje. Dit is het Houd Dit Op op de lokale Omroep Goorlen. goede gozer, die, die Maarten. Het uh, album Settle. Uit 2013. Dat was eh, de kennismaking met deze gasten. Disclosure. Er stonden wel eh, meer goede liedjes op. Ook samen eentje met Sam Smith, nog voordat hij bekend was. Let's. Ook When a Fire Starts to Burn. Ook You and Me met uh, Elisa Doolittle. Die ken je misschien nog wel van de hit Pack Up. En deze. Een van mijn favoriete White Noise, Luna George. Hey, als je vaker naar mij luistert, dan weet je dat ik niet eh, de allergrootste fan ben van, eh, van de dancemuziek. Hè. Ik, eh, bijvoorbeeld Martin Garrix en weet ik het allemaal, wel Ik draai dat echt nooit. Maar als het een beetje een randje heeft, weet je wel. Chemical Brothers-achtig, Fatboy Slim, DJ Shadow zelfs dan vind ik het, eh, vind ik het helemaal te gek. Ehm, ook bijvoorbeeld Faithless, hè, niet te vergeten. Maar ook dit, Disclosure en eh, Luna George en White Noise. Dat is ruis, hè? Ruis. Ruis is eh, White Noise. Het goed, Um, ik wil je nog even iets laten horen. Ja, vandaag is het New Music Friday en het release seizoen is weer begonnen. Dus sinds vandaag, vanaf deze week, ehm, nou, tot aan, nou wat zal het zijn? Ik denk tot eh, december dat Adele waarschijnlijk weer ergens een plaat inbrengt. Ehm, ja, is het weer uh, ja, release tijd. Dus komt er iedere week wel, eigenlijk bijna iedere week wel iets leuks uit eh, op album, op cd, op vinyl. Ehm, vandaag eh, dus meerdere grote namen. Ook die, hè, die Tool, daar, dat heb je gehoord in die reportage. Maar ook Lana Del Rey. En ik heb nog helemaal niet ja, gezegd van wie het album van de week heeft. Is dat Tool of is dat Lana Del Rey? Ehm, nou, zo te horen aan mijn eh, praatje is het eh, niet meer heel spannend. Nee, dat is, dat is voor Lana Del Rey. Um, ze, heeft een zesde plaat uit. Norman fucking Rockwell, zo heet die plaat. Vanavond in de Frieknacht. Dan draai ik ook nog een, een albumtrack daarvan. Ik verklap nog niet welke. Dit is in ieder geval eh, de single die erop staat. En ehm, ja, album van de week. Dus de nieuwe Lana Del Rey, Norman fucking Rockwell. Dit staat erop. Mariner's Apartment Complex. my sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. I'm the board, the lightning, the thunder. kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. who I've been is with you on these beaches. Your Venice bitch, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus, my, my, my. You found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in. A weakness. I fucked up, I know that, but Jesus, can a girl just do the best she can? Catch a wave and take in the sweetness. Think about it the darkness, the deepness, all the things that make me who I am. And who I am is a big time believer. But people can change, but you don't have to leave her when everyone's talking. You can make a stand. Cause even in the dark, I feel your resistance. You can see my heart burning in the distance. Baby, baby, baby, I'm your man. Het gebeurt niet vaak, maar dit is zo'n week. Zowel eh, de, de plaat als het album van de week is voor een dame. Lana Del Rey, Mariners Apartment Complex van het nieuwe album Norman fucking Rockwell. Ehm, even kijken, ik heb hier een, eh, een audio-appje gekregen van eh, ene R. Stenders. Maarten, welk eh, liedje kunnen we, je, kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Nou, ik dacht eigenlijk, uh, de band Live, die zijn we helemaal terug, hè? All over you. lokale omroep Goorlen heeft een eigen YouTube-kanaal. www.youtube.com slash lokale omroep Daar kun je al onze programma's terugvinden. Lokale omroep Goorlen. avond, Beetje disco. Blondie. Nou, inmiddels niet meer zo hoor. Hard of Glass daarvoor live. Nou, niet echt live, maar zo heet de band dan hè. All Over You. voor de laatste keer vanavond eh, iets eh, nieuws eh, laten horen. Alan Rayman, dat is een mysterieuze singer-songwriter. Hij komt uit Toronto en hij laat eigenlijk bar weinig over zichzelf los. En ook tijdens concerten, dan gaan er ook uit een paar woorden uit. ook zo op Lowlands bijvoorbeeld, want daar stond hij een paar weken terug. Dit is een nieuwe single en die heet Pretty Please. En DJ Maarten die vindt hem verdomd fraai. It's because we never speak we don't talk too much, and that's alright with me. But I don't have you enough, I always have to leave, and I can't do that with a heart full of you. So, why don't you come with me? Please, pretty please. Why don't you come with me? Please pretty please? Ah, why are you so scared of me? You're so immature, so in love with me, and I can sort you out. Just tell me not to leave, and I'll stay right here with a heart full of you. So tell me not to leave, please, pretty please. Just tell me not to leave. Please, pretty please. I'm way beyond the grave. If you've got something to say, don't beat around the bush with me. Speak honestly, because I've had girls with their eyes full of love for me, but I only have is for you, for you, for you. It's because we never speak and we don't talk too much, and that's alright with me. But I don't have you enough, I always have to leave, and I can't do that with a heart full of you. So why don't you come with me? Please pretty please? Why don't you come with me? Please, pretty please. So, why don't you come with me? Please, pretty please. looking at Once in a Lifetime. Ja, het daar niet op zit er bijna op, maar eh, ja, ik heb even twee uurtjes pauze. Maar straks tussen, eh, tussen 12 en 2, hè, dan eh, is, het, is het begin van zaterdagnacht, Saturday night. Dan is weer een nieuwe Freaknacht op de lokale omroep horen. Oh, met onder andere muziek van Graham Central Station, Sex Pistols, George Duke, Grandmaster Flash, de band. Komt allemaal voorbij, maar ook, ook veel nieuw spul uit de releasebak. Allemaal wat onbekender, is wel leuk hè. Het heeft niks voor niks Freaknacht. En ik doe ook vanavond, een, of vannacht dus, zometeen tussen 12 en 2, een, een Daft Punk originals. Want Daft Punk heeft een hoop gesampled in hun carrière. Ik pak even eh, straks eh, de bekendste er tussenuit. Maar ik was nou ook nog aan het eh, bedenken van... ja, ik moet nou ook nog dan even een Daft Punk draaien. Maar welke zal ik doen? Want ik heb hier twee totaal verschillende. Ik heb Human After All en Instant Crush. Beide wat, wat onbekender. De ene komt uit 2005, de andere 2013. ik ga ze niet meer achter elkaar halen. Maar het zou wel grappig zijn. Want dan hoor je echt wel dat ze echt ja, totaal andere sound eh, door de jaren heen eh, hebben gekregen. Ehm, ik ga nou gewoon wat voor de obscuurdere. Dat is eh, Human After All. En dan doe ik volgende week, als ik dat onthoud, dan doe ik die Instant Crush. Die komt van het laatste album samen met Julian Casablancas. Die kennen we van de Strokes. Doe ik nou deze? Ja, ik heb hier zin in. Ben waarschijnlijk, de enige ben ik, de, waarschijnlijk ben ik de enige die dit leuk vindt. Maar dat kan me helemaal niks schelen. Het is toch het eind van het programma. Ja, ik vind het vet. Daft Punk, het komt van een derde album Human After All. Dit is daarvan de titeltrack en het openingstuk. en Can't Stand Losing You. Dit is Lokaal Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Tot zover, het houdt niet op. Ik wens je een heel fijn zonnig weekend. Dit is het regio nieuws. Erik. Er zijn twee mannen van 28 en 29 jaar afgelopen vrijdag gewond geraakt in een woning aan de Vonderwei in Riel. Ze zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Ze worden in connectie gebracht met betrokkenheid dat er zich in de woning iets heeft afgespeeld, al dus een politiewoordvoerder. Beide mannen wonen op het adres en toen agenten bij het huis aan de wij arriveerden, lag de ruit van de voordeur kapot. Er zat ook bloed op de muur, ook in de woning. De straat is ook afgezet voor onderzoek. De recherche heeft onder meer een mes in beslag genomen, maar het is niet duidelijk of dit ook gebruikt is bij de schermutseling in de woning. Volgens wat buurtbewoners woont er een familie onder wie twee broers op het adres. Waarschijnlijk zijn zij betrokken bij het incident. En in de Piershaven is waarschijnlijk blauwalg aangetroffen. En wel ter hoogte van de werf. Er worden uit voorzorg borden geplaatst om voorbijgangers te waarschuwen. Het advies voor mens en dier is om nooit in aanraking te komen met het water waar blauwalg in zit. In het Wilhelmina-kanaal werd in 2018 in ongeveer dezezelfde periode ook blauwalg aangetroffen. Tussen het kanaal en de draaibrug Prinsenhoeve was het een grijs gebied. En richting de stad was het water weer schoon. Door de droogte staat het water wat lager. En als het water laag staat, dan warmt het eerder op. Dus een broeinest voor de blauwalg. Als je de bacterie binnenkrijgt, dan word je misselijk, krijg je diarree en ook buikpijn. Tot zover.